op elektriciteit rijden en voor normaal vervoer kunnen worden gebruikt. 40 taxis worden geleverd door vijf verschillende autofabrikanten. Energieleverancier Essent legt de komende maanden 20 oplaadpunten aan in Utrecht... waar de accu's van de elektrische taxis van stroom kunnen worden voorzien. Behalve de verschillende autofabrikanten werken onder meer ook TNO, de TU Delft en de ANWB mee aan het project. Greencap-project krijgt maximaal 2 miljoen euro subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Proef loopt tot eind 2012. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima van 2 tot 5 graden.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 The girl's taking up my time, and to hit her with a phone. She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up.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 Door het vaste budget worden de inkomens beperkt en krijgt de overheid meer controle over de uitgaven. Het aantal zelfmoorden in Nederland is voor het tweede jaar op rij met 6% gestegen, blijkt uit een rapportage van minister Schippers. In 2009 pleegden ruim 1500 mensen zelfmoord. Het vorige kabinet wilde het aantal zelfmoorden met 5% per jaar verminderen, maar minister Schippers vindt dat niet realistisch. De Haitiaanse president en premier zeggen dat baby-doc Duvalier het recht had om terug te keren in Haiti. De 59-jarige voormalige dictator van het land kwam gisteren na een kwart eeuw onverwacht aan uit Frankrijk. Mensenrechtenorganisaties hebben Haiti opgeroepen hem te arresteren, maar de Haitiaanse regering zegt dat de beslissing daarover aan justitie is. Varkenshouders voeren vandaag actie bij de slachterijen. Met blokkades gaan ze voorkomen dat er varkens worden geleverd. De varkenshouders vinden dat ze te weinig geld voor de varkens krijgen. Hun inkomsten zijn gedaald door hogere vervoerskosten en door de dioxinecrisis in Duitsland. De varkensboeren willen met de actie slachterijen en supermarkten dwingen